Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam roept Ajax-fans op om niet meer naar het Museumplein te komen. Er kan niemand meer bij. De huldiging van Ajax voor de eerste landstitel in vijf jaar tijd... is voor het eerst weer op het Museumplein... en niet zoals vijf jaar geleden naast de Johan Cruijff Arena. De gemeente Amsterdam heeft gratis watertappunten geplaatst... voor de meer dan 100.000 fans. De huldiging duurt nog tot ongeveer half zes. Ook de Ajax-vrouwen zijn gehuldigd voor het winnen van de beker. Opsporingsdiensten uit verschillende landen hebben een internationale bende opgerold... die naar schatting 90 miljoen euro heeft gestolen... door online bankrekeningen te plunderen. Ongeveer 41.000 mensen en bedrijven zijn gedupeerd. Het is onduidelijk of er ook Nederlandse slachtoffers zijn. De criminelen installeerden kwaadaardige software op de computers van hun slachtoffers... door phishing-mails te sturen, bijvoorbeeld met valse facturen... En vervolgens werden de inloggegevens voor internetbankieren achterhaald... en konden de bankrekeningen van hun slachtoffers worden leeggehaald. In een trein in de buurt van station Den Haag-Holland Spoor... heeft een vrouw een man neergestoken. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is opgepakt op het station. De politie gaat uit van een incident in de relationele sfeer. Het treinverkeer heeft geen last van het steekincident. Naast Just Spee is ook algemeen directeur van Telstar Pieter de Waard... kandidaat om Michael van Praag op te volgen als voorzitter van de KNVB. Hij kreeg genoeg stemmen om mee te doen aan de verkiezing eind deze maand. Van Praag stopt in december bij de Voetbalbond... omdat hij niet nog een keer kan worden gekozen. Het weer nog. Vanavond en vannacht veel bewolking. Af en toe valt er wat regen en het koelt af tot een graad of 9. Morgen eerst bewolkt, soms wat regen. Later breekt in het oosten de zon af en toe door.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 And then I give she the thing like, oh lad. I mash up the place and you know you whining good. She ball out, oh lad. Just give me some time now, oh lad. She want me to down the wine now, oh lad.